met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn volgens staatsmedia meerdere explosies gehoord... en zijn de luchtafweersystemen geactiveerd. Ook in Natanz, op zo'n 300 kilometer van de hoofdstad... zou het luchtafweersysteem actief zijn. Daar ligt een ondergronds atoomcomplex dat eerder geraakt werd. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn eigen social media kanaal... dat iedereen weg moet uit Teheran... Al vertelt hij er niet bij waarom. Trump is nu in Canada met de G7-landen. Het Witte Huis meldt dat hij eerder terugkomt om zich bezig te houden met de situatie in het Midden-Oosten. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren dat hij niet met Iran wil praten over een wapenstilstand. Nederlanders die in Iran zijn en daar weg willen... kunnen het beste over land via Turkije of Armenië reizen... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In die landen hebben mensen met een Nederlands paspoort geen visum nodig... en vanaf daar gaan meerdere vluchten naar Europa. Reizigers moeten wel rekening houden met veiligheidsrisico's. Er is weinig zicht op de veiligheidssituatie in verschillende delen van Iran, zegt de Nederlandse ambassade. De man die in de Verenigde Staten is opgepakt voor de aanslagen op twee democraten uit Minnesota... wilde volgens justitie meer politici doden. Dezelfde avond ging de man ook langs het huis van twee andere politici. Hij had ook een lange lijst met namen van andere doelwitten. Over zijn motief is nog niets bekend. Bij het veldziekenhuis in Rafah in Gaza zijn nog nooit zoveel mensen binnengebracht als maandag, zegt het Rode Kruis. Er kwamen 200 nieuwe gewonden binnen. Een dag eerder waren het er al 170. De meeste gewonden probeerden om voedsel te krijgen bij een distributiepunt. Het Rode Kruis noemt de situatie in het ziekenhuis onhoudbaar. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 10. In het noorden kan wat mist ontstaan.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 ZFM. forget A fresh and lovely summer's day We thought would never end Said the bloodhound to the staggered bay I thought you were my friend as he wrote the bill, Please return the spoons. As hand in hand we wander on through life's wondrous maze. Said Robin Hood to Little John, there must be. We rest and kiss and talk and stroll a very precious little. Said knife and fork to sausage roll, it's cookie in the middle. And thus it seems, come rain or shine, the pageant still unfolds.